1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wil dat zorginstellingen niet langer met een truc toch winst kunnen maken, meldt het Financiële Dagblad. Het is voor zorginstellingen verboden om winst te maken, maar veel organisaties ontduiken dat verbod door hun vergunning in een stichting onder te brengen en de zorg uit te besteden aan een BV. Een BV mag wel winst maken, zo kunnen zorginstellingen dus toch winst maken en ook bestuurders meer betalen dan is toegestaan. Bruin schrijft aan de Kamer dat eerder is geprobeerd dit gat in de wet te dichten, maar dat vond de Raad van State toen overbodig. Huurders in slecht geïsoleerde woningen worden het meest geraakt door de verhoging van de energiebelasting, zegt de Woonbond. Het kabinet verhoogt de belasting op gas, maar verwacht dat huishoudens daar weinig van zullen merken, omdat de komende jaren meer energiezuinige apparaten worden gebruikt en woningen beter worden geïsoleerd. Maar als corporaties of huisbazen niets doen, betalen huurders de rekening. Volgens staatssecretaris Snel valt dat wel mee en gaan ze in het ongunstigste geval 160 euro meer betalen. De Woonbond wijst erop dat dat voor iemand met een minimuminkomen een enorm bedrag is. Interpol heeft bij een grote actie in Afrika 500 slachtoffers van mensenhandel gered. Onder hen waren meer dan 200 kinderen. 40 mensen zijn opgepakt voor mensenhandel en dwangarbeid. De politie greep tegelijkertijd in in Tjaad, Mali, Mauritanië, Niger en Senegal. De arrestanten worden ervan verdacht dat ze slachtoffers hebben gedwongen tot bijvoorbeeld bedelarij en prostitutie. Hoewel het aantal migranten die naar Europa willen afneemt, zijn er in Afrika nog steeds veel mensenhandelaren actief. Vooral Libië is kwetsbaar, omdat dat land al tijden geen centraal gezag heeft. Het weer, het koelt vannacht snel af tot een graad of 6. De bewolking neemt toe en van het westen uit gaat het regenen. Later overdag wat droger en in het noordwesten soms wat zon. Het wordt een graad of acht met een zwak tot matige wind uit noordwestelijke richtingen.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 Ja. Van onze Beatles-marathon. Precies. <clears throat> Die nacht kan niet lang genoeg duren. Nee. Want we zijn nog niet klaar. <laughs> nee, we zijn nog niet eens op de helft. Nee. Ja. Nou, dat gaat dit uur misschien wel gebeuren. Ja, we gaan dit uur misschien over de helft heen. Nou, ik denk het wel. Je weet het Maar we gaan eerst beginnen met een nummer uit de film Magical Mystery Tour. En normaal begin ik met muziek, maar ik wil nu eerst even vertellen. Want eh, we gaan beginnen weer met een eh, oefenversie van het nummer. Ah, dus eh, u hoort eerst de oefenversie en daarna die prachtige song uit de film The Magical Mystery Tour. En dan heb ik het natuurlijk over... The Fool on, on the Hill. Ja. Ah. ja, je weet er alles van. <laughs> yesterday Alone on a hill The man with the foolish grin is sitting perfectly still And nobody wants to know him They can see that he's just a fool But he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well on his way, head in a cloud. The man with the empty mind is talking perfectly loud, but nobody seems to hear him for they think that he's just a fool. And no one will go quite near him, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. they think that he's just a fool, for he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun. alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to know eyes, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. See the nummers hoor je dan toch wel de meesterhand van eh, George Martin. Die de, zeg maar, de grove ideeën toch wat eh, in ja, goede banen leidde. Goede banen eh, leiden. Dat, arrangement technisch dan vooral ook natuurlijk dit. Ja, The on the Hill, een nummer dat voorkwam in de film Magical, Mystery Tour. En eh, dat is eigenlijk een heel apart verhaal. Die, die film die werd dus, hadden we al eerder verteld, uitgezonden op tweede kerstdag 1968 in, eh, door de BBC. Notabene in zwart-wit. Terwijl die in kleur, in kleur gefilmd was. <laughs> Ja. En <clears throat> eh, de muziek ervan kwam uit als een dubbel EP'tje. Met acht liedjes. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Met een stripboekje erin. Met dat, met dat hele verhaal eigenlijk. Dat was wel apart. En in Amerika is dat nooit uitgebracht. Gelukkig maar. Nee, want... <laughs> Amerika. Nee, dat is, dat is, dat als je dat, dat is typisch Europees. Dat is wel apart. Want in Amerika werd er later een LP uitgebracht. Die heette ook Magical Mystery Tour. En daar was de kant 1, zoals eigenlijk ook met de traditie van uh, Hard Day's Night en Help eh, was gedaan. Uh, kant 1 waren dan de liedjes uit de film. Ja. En op kant 2 stond gewoon een stel oude hits. Ja. Eh, Penny Lane, Strawberry Fields, All You Need Is Love. Eh, Baby You're Richmond, geloof ik als, ik, als ik het goed heb. Ja. Die, die stonden daar gewoon, eh, die stonden daar gewoon <laughs> als B-kant. <laughs> De, eh, die Amerikanen die wilden daar niet aan, eh, zo'n dubbel Ik had net al mijn mening gegeven over Amerikanen. Daar gaan we nou maar niet over door. We hebben misschien wel een luisteraars in Amerika. Ja, precies. Uh, dat moet je even, niet doen. Even stil. Even Maar even nog over The Fool on the Hill. Ja, vertel. de twee, er waren twee mannen uit de Moody Blues, Ray Thomas en Mike Pinder. Mhm. Die beweerden samen met John en George de mondharmonica te hebben gespeeld on Fool on the Hill. Maar dat staat nergens gedocumenteerd. Mm. Ook niet in het boek van Mark Lewison. Nou, dan is het waarschijnlijk ook niet waar. Gaan we maar even vanuit, hè? Ja. Toch? Ja. Gaan we nu naar de Night Before? Komt-ie. Nummer 61. film Help. Ja, tweede nummer, kant 1. <laughs> ja. Ja, prachtig mooi. En uh, The Night Before, ja, er is verder geen, eh, geen meer informatie Helemaal over niks over te vinden. Nee, nou ja. Geen, Er is geen bijzondere reden geweest om het te schrijven. Nee. Het, de enige reden was dat ze muziek nodig hadden voor de film of de LP. Ik denk het. Ja. En eh, dat geldt ook... Voor, het volgende nummer. Nummer 60. Ja, Dat, is een, dat is een leuke. Maar eh, dat schreef Paul, want het gaat om When I'm 64. Dat schreef hij toen hij 15 jaar was. Ja. Met Frank Sinatra in gedachten. Ja. En eh, toen Paul zijn vader 64 werd in 1966... toen hebben ze When I'm 64 afgestoft en opgenomen. En toen George Martin 64 werd, gaf Paul hem een fles wijn... waarbij hij hem ook nog bedankte voor het arrangement op When I'm 64. Tada. Ja. Komt u bij. Ja, moet hij het wel doen. <laughs> Jij moet hem weer doen. Zal ik maar? Ja, doe maar. drive me out till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? door de muziek die zijn papi altijd maakte. Want Jim McCartney, <clears throat> zoals zijn vader heette, had voor de oorlog een eh, eigen band. Die heet Jim Max Jazz Band. Yep. Ja, speelde dus een beetje van die traditionele jazz en zo. Dus Paul is, heeft dat, is daar ook mee opgegroeid. En, en hij kreeg eigenlijk geloof ik als eerste instrument om te spelen een trompet. Ja, klopt. Ja. En was het ook niet zo dat eh, dat nummer op Wings at the Speed of Sound... Eh, walking in the Park with Eloise. Ja. Eigenlijk van Jim, hè? Dat is van Jim, ja. Ja, ja dat klopt. Goed, nou, ik hoop dat er nog steeds mensen luisteren. We zijn er nog steeds. We zijn aan nummer 59 toe intussen. Denk ik. Zeg ik het goed? Zeker weten. En eh, bij dit volgende nummer heb ik altijd weer een beeld. Hè, want dat is namelijk zo'n leuke scène in die film Help. We zijn het eh, in de studio aan het opnemen, de Beatles. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd... Guys, are you buzzing? Buzzing. Ja. Eh, nou, didn't Buzz. Oh, oké. En dan op een gegeven moment, aan het eind van de avond, <laughs> dondert Ringo's drumstel in een kelder. <laughs> met Ringo erbij, want ze zijn natuurlijk in die film op jacht naar de ring die Ringo om heeft. En eh, dat, dat buzzen, dat was dus gewoon een zaag. En die, werd, dat, die zie je dan ook gaan in de rond. En nu wordt dat keurig in een rondje. En aan het eind van het nummer dondert Ringo <laughs> dus met, ja. dondert Ringo met alles erop en eraan um, in, de, in het gat. Ja. Maar goed, we gaan hem beluisteren. Hij doet het. You're gonna, gonna lose that girl. you're gonna lose that girl. You're gonna lose yes, yes, you're gonna that, girl. that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. right, my friend. You're gonna find her Gonna find I will treat her right. Treat her. drie dagen voordat ze naar eh, de Bahama's vertrokken... voor de film Help. Ja. Oh. <laughs> ik denk, ik krijg een beetje peppermuziek, maar... Eh, oh, wil je pepper Ja, natuurlijk. Nou, peppermuziek, joh. Pepperland, Pepperland Lane Waste. Oké. Goed, eh, You're Gonna Lose That Girl. Dat laatste nummer van kant 1 van... Ehm, de LP Help. Nee, is niet waar. The eh, Ticket to Ride is de laatste. In ieder geval de LP Help. Nou, in ieder geval de eh, LP Help uit 1965. Wat ik altijd een van de beste Beatle LP's gevonden heb. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik vond dat wel altijd. Prachtige plaat. Nou, Goed. Ik, heb, eh, ik heb even aan het eind van de uitzending kunnen we dat even mededelen. Als je het eerder wil weten is het ook goed. Maar ik heb even gekeken welke albums in die top 100 het meest populair zijn. Ja. Wil je het al weten? Ja. Vertel eens. Op uh, plaats 1 staat Revolver met 10 tracks. Op plaats 2 de White Album met 9 tracks. En op plaats 3 Please Please Me, A Hard Day's Night en Abbey Road. Allemaal met, uh, met 8 tracks. Zo. Dat is nogal wat. De Sergeant Pepper komt er niet in voor. Nee, dat is wel jammer echt. Althans niet in de eerste drie. Niet in de eerste drie. Het minst populaire is Yellow Submarine. Daar staat er maar eentje van. En dat is waarschijnlijk <laughs> Yellow Submarine. Ja, en dat, is dan niet, dat stond origineel op oh, Revolver. Revolver, ja, precies. precies, <laughs> dus, dus dan weer meegeteld. Goed, we gaan door met een prachtig liedje van The White Album. Dat eh, gisteren dus... Want het is tussen 24 november. Het is nu 24, ja. Ja, dus gisteren uh, uitkwam 49 jaar geleden. Prachtig liedje van Paul. Ja. I will. I will. Als hij het doet. Doet hij het? Who knows how long I've loved you. You know I love you still. ondertussen heb ik de March of the Minis even opgezet. Oh, leuk. <laughs> ja, is, leuk. Maar, maar eh, even over I Will. Ja. Eh, hij schreef het, eh, Paul schreef het nummer in Rishikesh, bij, toen ze bij de Maharishi waren. De muziek was redelijk snel klaar, maar de tekst was een beetje moeilijk. Er waren 67 takes voor nodig om het op te nemen in de goede tekst en in de goede muziek. Oh. En bijzonder was dat George Harrison er niet aan meedeed. Oh. niet het nummer. Oh. Oké. Okay. Had hij geen zin? Het, waarschijnlijk. Nou, kan. <laughs> ja, dat kan. Ja, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Things We Said Today. Bekantje van Hard Day's Night. If I have to go You'll be thinking of me Somehow I will know Someday wishing you weren't so far away. Then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days, such a kind girl seems so hard to find. Someday to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind. Love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind. Love to hear you say that love is love, and though we may be blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember said today. Ja, destijds eh, het eh, B-kantje van eh, de single Hard Day's Night. <clears throat> things We Said Today. Ja. En, oh, ja. <laughs> We gaan naar... Nummer 56. Nummer 56. en dat was de eerste release van de Beatles na het overlijden van Brian Epstein. Ja. 19... 67 dacht ik. Ja, het was... Eh, eh, het, het, ik, ik kan me nog herinneren dat het, dat het heel onopvallend uitkwam, dit, dit nummer. Ik het was, had het, het was wel weer in tegen de kerst, natuurlijk. Eh, ik hoorde het van een collega van me. Die zei, ik heb een nieuwe single van de Beatles. Ik oh. oh. Hm, nooit van gehoord. Ik zat toch hele dagen naar de radio te luisteren. Ja. ik heb een nieuwe single van de Beatles. <laughs> nou. Hm. Oké, okay, liet zien. En dat was dit nummer. Nou, En ik denk dat dit oorspronkelijk ook eh, afgevallen is voor de eh, eh, Magical Mystery Tour. Een fragment hiervan zit er namelijk wel in, in die film. Ja, ja, het eind. ja dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is met die, met die dansscène. Ja. Ja. nou, dat waren eh, de Beatles dus wederom. Oh, waren de Beatles? Ja. Oh. kun je daar niets met anders Was draaien? Was me nog niet opgevallen. Nee. Kun je nou niets met anders draaien dan de Beatles? Nee, Nee, echt niet. Nee, doen we echt niet. Trouwens, eh, John die was eh, niet heel erg onder de indruk van dit nummer. Nee. En hij wilde I Am The Walrus als A-kant. Ja. Maar hij had twee tegenstanders, Paul McCartney en George Martin. Ja. Dus dat werd hem niet. Nee. Helemaal niet. Nee, jammer voor John. Ja, zeker. En, I Am The Walrus is trouwens ook heel bijzonder bijzonder goed, mag ik wel zeggen. Ja, dat mag je zeker zeggen. Toch? Eh, daar is ook zo wel wat over te vertellen. Maar die komt later. Die komt later. Eh, die komt later. En eh, hier stond hij op de B-kant van Hello Goodbye. Maar ja, dat is ook logisch. Hello Goodbye was natuurlijk weer commerciëler. Ja, ja dat gaf meer verkoop. Ja, we weten het wel. Wij wel. <laughs> de volgende, dat is nummer 55. En het is weer een eh, compositie van Paul. Dat is de derde, de vierde achter elkaar. Ja. Back in de USSR. Gebaseerd... En sterker nog, hij heeft er ook zelf op gedrumd. Want Ringo was Ringo er was er even niet. Nee, was er even niet. Klopt. says back in the USSR. says all. Oh, oh, eh, het heeft Paul altijd eh, een, beetje, een beetje gestoken. Hè? Want toen eh, de Sovjet-Unie natuurlijk viel, zeg maar. Toen dat allemaal uit elkaar viel. en er ook een ruimte kwam voor popmuziek in, in, in Rusland. Weet je wie toen de eerste was die dit <laughs> nummer in Rusland uitvoerde? Nou. Dat was Billy Joel. Oh ja? <laughs> ja? En dat heeft Paul altijd gestoken. Dat hij niet, zelf niet de eerste was. Want hij heeft het later zelf natuurlijk ook gedaan. Op het, eh, op het rode, rode plein. Ja, ja, ja. ja. Maar Bill Joe, Bill was hem eigenlijk voor. Die, die waarschijnlijk vanwege Leningrad. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat, is, dat heeft er wel mee te maken. Goed, ehm, een oudje weer. Of tenminste, ze zijn allemaal oud natuurlijk. En, maar... en een B-kantje ook nog, hè? Een b van I Wanna Hold Your Hand. Ja. ja. Hij wilde iets John die wilde iets schrijven in de trant van eh, Smokey Robinson. Ja. En dan met name het nummer I've Been Good To You. Ja. En This Boy dreigde ondergesneeuwd te worden door I Wanna Hold Your Hand. En dat is het ook natuurlijk. Ja. Maar het is een bijzonder nummer door de complexe drie driestemmige zang. Dat is werkelijk fantastisch om dat te horen. Ja, ik zag laatst nog een filmpje op YouTube dat ze het nog eens een keer draaiden. En dat, eh, dat George Harrison ernaar stond te luisteren. Die moest er toen vreselijk om lachen. Ja. En eh, <clears throat> toen had hij het ook over John. Hij zei, die was gewoon steek jongens. zonder die bril zag je niks. <laughs> maar goed, we gaan er naar luisteren. This Boy. Nummer 54. we dus over 1963. En eh, dat ze gewoon mooi samen konden zingen, dat, eh, dat wisten we natuurlijk al. Maar toen al. Eh, het bekantje van... I wanna, I wanna hold En het leuke is, er is ook nog een demo-versie van. Waarin ze zich constant over in die tekst vergissen. Want het is this boy, that boy. <laughs> en, en, en daar vergissen ze zich nogal in. Hey, en in, die, in die beginperiode van de Beatles... Ehm, deden ze natuurlijk ook veel radio en heel veel tv-optredens. En eh, dat de heren over een aardig eh, gevoel voor humor eh, beschikten. Dat eh, laten wij nu eventjes horen. Het is een wat langer fragment. Maar het is wel leuk om, het, eh, om dat eens even te horen. Jij wist wie die, comedianten waren die ja. shows toen waren. Dat weet ik even niet. Morecambe en Wise. Ja. En het werd uitgezonden op 12 februari 1963. Ja, dat bedoel ik. Dus ongeveer uit de tijd van het vorige nummer. Ja. Nou, luister. Het is echt hilarisch als je dat hoort. Eh, twee komieken die de Beatles in de maling nemen. En andersom. Andersom, ja. Ja. was thinking was, uh, would you like to do a number with us? You know, we'd like to do a number yeah, together. Yeah. You ah. Yeah, <laughs> it's the gay sisters. They've come. Fabulous. sisters. This is the, your This is the Beatles. Hello, Beatles. Where is he? Where is he? There he is. Hello, Bongo Golly. As you can gather, this is Eric. Say hello to Eric. Yeah. Hello, Eric. Hello, mate. I remember you. You're the one with the short, fat, hairy legs. No, no, no. No, he, no he's, he's, the one with the short, fat, hairy legs. Yeah. Oh, him. Oh, him. Yeah. We're the ones with the big, fat, hairy heads. <laughs> Get out of that. Hey! hey! what do you like being famous? Well, uh, it's not like in your day, you know. <laughs> what? back in my day. Well, my dad used to tell me about you, you know. In <laughs> the old days. Well, then I got a little dad, have you? <laughs> dad used to tell me. It's a bit strong, isn't it? No, he's right. All right, Bonzo! Swingo! Yeah, him as well. Cut off, man. They've done enough. What do you mean, done enough? No, well, they're getting insulted. I guess. <laughs> no, look, what I was going to suggest was let's do a number with the boys. Oh, yes. One that the dad will remember. You used to do <laughs> with your dad. you go and get changed. Yes, okay. I will, right. What do you think we should do, boys? What about uh, something that's more suitable for Eric's age? Moonlight Bay. Moonlight Bay? Yeah. <laughs> Oh, so, ladies and gentlemen, we're going to make history on television. For the first time, we have Morecambe and Wise and the Beatles <laughs> presenting to you that wonderful old-fashioned number, Moonlight Bay. You all remember the number. Okay, fellas, that's great. You look marvelous. You ready? Aye. All right, buddy. All right, we'll take it from the top. Okay, Kenny, thank you. We were sold in Leuk, even tussendoor, gewoon eh, een vergrappie. Morgen ehm, Malcolm Wise en de Beatles dus in het zeer albollige... Eh, Moonlight Bay. Moonlight Bay. <laughs> ja. Eens even kijken. For, his old dad. Ja, for his old dad. <laughs> you know one with the fairy head. You the fairy Goed, eh, even serieus weer. Alsjeblieft zeg, nou eens een keer serieus. Uh, Nummer 53. Ja. En ga er maar even voor zitten, want die duurt ruim zeven minuten. Is dat zo? Jazeker. Oh. Van het album uh, Abbey Road. Een compositie van John. I Want You, She's So Heavy. En hij schreef het nummer, met dit nummer een volledige liefdesverklaring aan Yoko. Niet meer en niet minder. Het heeft zes maanden en 35 takes geduurd voordat het nummer klaar was. En Billy Preston speelde orgel op I Want You, She's So Heavy. so She's So Heavy. Nou, zo zwaar zal ze nog niet geweest, hè, die Yoko Ono. Wow. Een poppetje volgens mij. Ja, volgens mij wel, ja. Een poppetje. Nou, die plaat houdt ineens zomaar op. En, uh, ja, Na 7 minuten 20 seconden. 7 minuten 20 seconden. Nou, dat is eigenlijk wel genoeg, hè? Ja, vind ik wel. Uh, maar even, even wat anders. We gaan nou naar de volgende. Ja. Nummer 52, I Feel Fine. Maar voordat je wat gaat doen, moet je even luisteren naar dit. Ik luister even. Moet je wel even openzetten, hè? En waar denk je aan dan? Ja. En het thema van I Feel Fine in ieder geval. Precies. <laughs> en dat is eh, een nummer van, eh, moet ik even kijken, Bobby Parker uit 1961. Ja. En volgens John en George is de gitaarriff van I Feel Fine beïnvloed door dat nummer. Ja. Nou, dat klopt dus. Dat klopt dus. Ja. En eh, weet je wat nou het leuke is? Uh-huh. <clears throat> nou. Vertel. Hoor she's happy as can be, you know she said so. Ja, i I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. dat is dan eh, zo'n eh, zo'n eh, anthology-opname van een live registratie van dit nummer. Want die waren er natuurlijk echt wel veel. Volgens mij kwam die uit Scandinavië. Ja. ja. Maar waar ik me dan altijd over verbaas... en dat heb ik ook maar weer gedaan toen vorig jaar... of was het nou dit jaar? vorig jaar, die, die uh, deze week uitkwam... Ja. Die, die, die live LP, eh, de Hollywood Bowl, die overigens in 1977 ook al een keer uitgekomen was. Maar toen eh, nog lang niet zo goed. Ja, die, eh, die, heb, die heb ik ook nog. Ja, die heb ik ook nog. En maar hoe die gasten zo hebben kunnen spelen. Ja. Dat gegil van al die meiden. En geen monitors, helemaal niks. Ze hebben zichzelf nooit, nooit gehoord, bij wijze van spreken. Nee, Ringo keek alleen maar... op Naar de kont van Paul, ja. precies. <laughs> op welke manier die bewoog, wist hij waar hij was in het liedje. <laughs> Geweldig, hè? Leuk, toch? Waar zijn we naartoe? Oh, I Feel Fine, hè? Ja, ja natuurlijk. Nummer 52. Eh, dat was dan I Feel Fine. En dan hadden we, hadden we het even over Bobby Parker. Ja. Met dat uh, gitaarriffje. Ja. Maar volgens de eh, Paul was het ook nog zo dat de drums waren geïnspireerd door het nummer What I Say van Ray Charles. Ja, dat zou zo maar kunnen. redelijk origineel Beatle nummer dus. Ja, maar ja, dat, ja, maar ze lieten zich gewoon vaker oh, inspireren door anderen. Dus ja, dus daar nee, helemaal niks mis mee. Dat is waar. En eh, probeer het maar eens zo te drummen. Want als je dat dus goed luistert naar dat drumwerk op die plaat. Ja, dat, is echt gigantisch hoor. Erg goed. Want Ringo, eh, als er iemand onderschat is, dan is het Ringo, Ringo wel. wel ja. ja. Volgende nummer is eigenlijk heel apart. Omdat er iets in gebeurde wat Lennon en McCartney wel vaker hadden. Positief en negatief. Ja, positief en negatief. dat hadden ze ook met het nummer It's Getting Better. En toen kwam Lennon binnen van It's Get No Worse. <laughs> Can't get any worse. <laughs> Can't get any worse. En dat is in dit nummer ook zo. Eh, we can work it out. En dan Lennon tegenover met Life is very short. There's, no, time, for yeah. fasting and fighting. Dus weet u wat er nu komt?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 Dat hadden we niet geloven. Wow. Dit was het uh, vierde uur, dames en heren van onze Beatles Marathon. En we zijn nog niet eens op de helft. Bijna. Bijna op de helft zijn ja. we. Dus uh, <laughs> we hebben nog wel vier uur te gaan. Nou ja, kan ik in ieder geval een taxi nemen. Ah, zo is dat. <laughs> en, we, vervelen ons niet. Nee, helemaal Sowieso niet zelfs. Ik, hoop, eh, ik hoop dat er nog luisteraars zijn. Dat mensen zijn die eh, trotseren en wakker zijn. Want eh, nou ja, wij blijven gewoon wakker. We hebben een lekker biertje en we hebben een stukje worst. En het komt allemaal goed. En eh, eh, het, eerste, uur, tenminste, het eerste nummer van het volgende uur... Nou, daar ga je maar even voor zitten hoor. Ja, daar ga je maar even voor lekker zitten. Lekker stevig. Poeh, dat is echt stof uit je oren hoor. <laughs> Ik heb het vergeten. Goed, maar we openen het volgende uur eerst even met een demo van dat nummer. Helemaal goed. Dus u hoort hem eerst even als demo. En daarna gaan we dan die officiële versie draaien. Die originaal afname. Ja, en daar hebben we nog wel een verhaal bij ook. Want het is eigenlijk een nummer... Nou, heeft niet iedereen op een goede manier geïnspireerd.